ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste boosterprik zit in een Nederlandse arm. In Den Haag hebben de eerste 80-plussers een extra Pfizer-shot gekregen. Voel je niks van, zegt meneer Van den Berg. Hij was als tweede aan de beurt. Nee, tegenwoordig zijn die naaldjes zo dun. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat ze dikker waren, hoor. Dat was niet zo best. De booster moet de bescherming tegen corona weer op peil brengen. Ook zorgmedewerkers kunnen snel een boosterprik krijgen... en daarna zijn 60-plussers aan de beurt. Vanaf februari mogen we ons allemaal aanmelden. Poolse militairen hebben vannacht zo'n 100 mensen opgepakt... die vanuit Wit-Rusland probeerden de grens over te steken. Volgens Polen werden sommige migranten door Wit-Russische grenswachten gedwongen met stenen te gooien... zodat anderen een stukje verderop de grens over konden gaan. Het is niet al te best gesteld met veel slootjes en vijvers in ons land. Volgens Natuur en Milieu is het water in minder dan 2 op de 10 gevallen van goede kwaliteit. Vaak zitten er te weinig planten en dierensoorten in en juist te veel afvalstoffen. Volgens deskundigen moet de uitstoot van schadelijke stoffen in de landbouw flink omlaag. De veiligheid van bezoekers van het Goffertstadion is ernstig in gevaar gebracht. Deskundigen vinden dat er flinke fouten zijn gemaakt bij de bouw en de controles van het stadion van NEC. Toen een paar jaar geleden het dak van het AZ-stadion instortte... kwamen er extra regels voor het controleren van stadions. Maar daar hebben ze in Nijmegen nooit wat mee gedaan, zegt deze expert. Hoe men dit durft neer te zetten, een publiek toegankelijk gebouw... duizenden mensen zitten op de tribunes. Die gaan springen, die gaan, dat weet je gewoon, dat kun je niet verbieden. Kun je een fluitje blazen zeggen, stoppen met juichen. En dan vinden ze het niet nodig om dat te gebruiken, dit protocol... wat opgesteld is naar aanleiding van de AZ-instorting. Eh, nou, ik vind het echt eh, heel slecht. Vorige maand stortte een tribune in, niemand raakte gewond. Bij een controle bleek daarna dat er minstens 400 scheuren in het stadion zitten. Het weer, soms wat zon in het noorden, valt vanmiddag een spatje regen. Het is een graad of 11. Morgen misert het soms en dan wordt het 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10 3 kilometer file.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 I went on the road can you find release? And will you ever change? Will you ever write your masterpiece? Are you still in school? Living up to expectations, James. You were so relied upon. Everybody knows how hard you tried.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 Over and over, I tell you this girl that you know miss no day. No time. Loving your style and your profile, girl, and the way yo you get busy. Driving my white girl, the way yo you set it up, blow it up for me. Rhythm it a pebble and the girl a turn rebel And we turn it up to another level Vibes them very memorable Turn up bass and treble Nobody down is a rebel Car Bad girl. You will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bomb, daddy, bomb. You and me, I'm meant to be. doing that all day. Love how you're moving your body say shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect, we be doing this all night. Ah. Champagne, a buzz, mouth, tobacco, where we popping it like dynamite. Well we touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All men going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all leaves. When you keep pressing back, girl blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl over and over. tight, twist your fish funny dance floor to the bedroom, sweet relax. Give me a little more, but the love when I got stop. Brace it up, my girl, the bump is drop, drop when you keep pressing back, girl.